Tour. De Spanjaard was na 233 kilometer de snelste in een massasprint voor de Italiaan Forlan en de Belg Steegmans. Frère won aan het begin van het seizoen ook al de klassieker Milaan-San Remo. Het weer vanavond helder en daardoor koelt het snel af.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 Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. goedenavond eh, luisteraars. We zijn weer bezig met een nieuwe aflevering van eh, Golden CFM. En vanavond gaan we het hebben over eh, allemaal hits uit 1966. Waarom? Ik heb geen flauw idee. Maakt ook niet uit. Toch, Mike? Nee, dat maakt inderdaad niet uit als het muziek wel lekker is. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Daar gaat het ook eigenlijk om. We begonnen in ieder geval met een nummer van ILO, Electric Light Orchestra. En dat is alleen maar omdat Mike Edwards een week of drie geleden op een hele rare manier om het leven is gekomen. Hij reed over een van Engelands, eh, ja, zou ik zeggen, landwegen. En daar was een, eh, aan de eh, rechter, nee, linkerkant was er een, een vrij steile helling. En daar kwam opeens, en dat heeft hij niet gezien, een hele zware hooibaal naar beneden. 300 kilo maar liefst. En die kwam bovenop zijn auto terecht. En hij heeft het niet overleefd. Mike Edwards is dus niet meer bij ons. En daarom begonnen wij met een nummer van ILO. En dat was Roll Over Beethoven. Een, een tribute tot... Eh, eh, voor eh, Mike Edwards. Daarna een nummer van de Beatles, ook uit 1966, Yesterday. We gaan door met Chubby Checker. De man die getrouwd is met een van Nederlands schoonsten, <laughs> zo mag ik het wel noemen. En hij is bekend geworden over zijn rock'n'roll nummers. We gaan eh, voor u draaien Baby Baby Bala Look at that! My baby baby bala bala. my love. I pledge my troth to Lady Jane. Philip Daryl Core, geboren op 12 september 1946. En dat is een Britse zanger en hij is vooral bekend om het eh, hele bekende nummer, eh, oftewel een hit, Dear Mrs. Appleby uit 1966. We gaan door met, uh, moet ik even kijken, The Fortunes. Ja, The Fortunes, een hele bekende groep uit ook weer de jaren 60, 70... En vanavond hebben we het uiteraard eh, bij Golden CFM over de jaren, eh, niet de jaren, uit 1966. Here it comes again, The Fortunes, een Britse popgroep uit eh, de jaren 76. En hun grootste hit zijn eigenlijk You've Got Your Troubles en Here It Comes Again, Rainy Day Feeling Again.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 Ook uit 1966 een, eh, ja, niet bij het grote publiek, eh, bekende hit van Bob Dylan, Rainy Day Women. Maar we gaan het toch voor u draaien. they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I. escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm-hmm. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I my music's playing on, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Mm -hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. shower. mooiste nummers van Simon Garfunkel. Homeward Bound. En daarvoor eh, luisterde u naar eh, Bob Dylan. Heb ik dat goed? Ja, Bob Dylan, Rainy Day Women. En eh, Robert, ja, Robert Allen Zimmerman heet hij eigenlijk. Hij jullie wel zo gehoord, jongens? Ik denk het niet. Maar Bob Dylan wel, waarschijnlijk wel. Dat wel, ja. Ja, ja, zie je, ja, ja, Goed, maar hij is dus officieel Robert Allen Zimmerman. En eh, op zijn Hebreeuws is dat Zabtai Zibel Ben Avraim. Nee, Avram. Goed. Mondvol. Waarvan akte. En uh, Simon Garfunkel natuurlijk... Uh, Homeward Bound. We gaan door met die Allen Price sets. Een, een eh, Engelse muzikant, en componist en acteur. Eh, Alan Price heb ik het dan over. Die uh, eh, autodidact is en voornamelijk een pianist was. En die met onder andere in The Animals speelde. Hij heeft later zijn eigen band opgericht. En wij draaien voor u High Hilo. On every tree there sits a bird. Singing a song of love. social world. You can come back, be the first in line. Dayton van 13 eh, oktober 1940. Geboren in Londen en die is beter bekend geworden als Chris Farlow. En dat is een Britse pop- en R&B laat ik zo zeggen, de vroege R&B, de echte R&B zanger. Want R&B tegenwoordig, dat is geen R&B meer. <laughs> Daar zit jij te lachen. maar... Nee, dat valt wel mee. Nee, is geen R&B meer. Niet meer Rhythm and Blues, want daar staat er namelijk voor. Dat bestaat niet meer. Hij is begonnen met eh, een skiffelbandje, de John Henry Skiffle Group in 1957. En hij werd later vooral bekend door covers van de Rolling Stones nummers. En eh, een van die nummers is zijn enige nummer hit, eh, een nummer 1 hit geworden in 1966. 66. En dat draaiden we zojuist, Out of Time, ook een oorspronkelijke Rolling Stones nummer. We gaan naar Bob Dylan. Nee, Donovan natuurlijk moet ik zeggen. Donovan Phillips Leach. Een Schot die eh, in 1946, 10 mei, geboren is. En die hele mooie, ja, eh, zal ik het zeggen, zachte nummers geschreven heeft. Met name in de jaren 60. En hij eh, was het Britse antwoord op Bob Dylan, die we zojuist gedraaid hebben. Van hem draaien wij voor u Sunshine Superman, een hit uit weer 1966. through my window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my way. It'll take time, man. nothing that Ja, <laughs> dit is echt ongelooflijk. Ik zit hier een paar jongens hier in de studio. En <laughs> die hebben nog nooit van uh, Janneke Kanteman gehoord. Nou, ik eigenlijk ook niet, maar het was haar artiestennaam. Uh, eh, Karin Kent, geboren 11 november 1943. En zij had in, eh, in 1966 eh, op het Knokken Songfestival, een van de betere songfestivals toen de tijd in Europa, een, een, hit en die heette Dans je heel erg met mij. Die hebben we zojuist gedraaid voor u. En eh, dat werd de eerste Nederlandstalige nummer 1 uit de geschiedenis van de Veronica Top 40. ja. <laughs> Dat wil wat zeggen, dat Mike. is wel Nederlands trots, ja. <laughs> Echt wel. Of je het leuk vindt of niet. Maar het is, het is gewoon een hit geweest in die tijd. En, eh, die hebben we zojuist voor u gedraaid. We gaan door met eh, de Rolling Stones. Nou, die hoeven eigenlijk helemaal geen eh, introductie. Maar we draaien voor u, even kijken. Have you seen your mother baby standing in the shadow? χώρια μου, μες στην καρδιά helemaal lekkere muziek. De jongens staan helemaal mee te swingen hier. Nee, niet echt natuurlijk. Maar dit was uh, Trio uniek met uh, een van hun hits uit 1966. En die heette Ella, Ella, Ella. Nou, daar heb ik dus eh, behoorlijke gedachten bij. Dat gaat verder helemaal niet... ja, ja, goed... Dat was goed. Dat, <laughs> dat begrijp ik heel goed. Dat was goed, Mike. Oké. Eh, eh, dit was in feite het uh, nieuwe programma. De, live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Mike, dankjewel in ieder geval voor je medewerking. Ja, want graag, ik had het zelf niet gered. Absoluut niet. ik, ik, ik kan babbelen. En daar houdt het ook echt helemaal mee op. die knoppen, dat... ja. Ach joh, daar staan wij jou voorbij, Joop. Daar zijn wij voor. Ja, dat begrijp ik. Want hierna ga je doen... Eh, nummer 16 had jij klaar. Nee, nee, daar heb ik het niet over. Maar hierna, na dit uur ga je oh, doen? na dit uur ga ik aan mijn eigen programma beginnen. Doe Juist, dat wil ik even horen, ja. Ja, sorry. sorry. <laughs> ik denk, blijf even in eh, contrast. Goed, we gaan in ieder geval door met eh, een, een Nederlandstalig nummer. Ook een hit uit 66. En ik weet dat een heleboel mensen dat kennen. Of ze het waarderen is een tweede. Het is een nummer van de groep die heette Het. En het nummer is Ik heb geen zin om op te staan. En misschien daarna nog wel iets eh, van eh, Roy Orbison, een stukje van Lana. Graag tot de volgende keer. Over twee weken zijn we weer live vanuit de studio en het Gashuisplein. Dit was Golden GFM, Dank u wel voor uw aandacht. Het is weer tijd om op te staan maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn.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 Het lichaam van solzanger Solomon Burke, die vanochtend op Schiphol overleed... wordt de komende week teruggevlogen naar de Verenigde Staten. De zwaarlijvige Burke stierf vandaag vlak na aankomst in het vliegtuig waarmee hij uit Los Angeles was gekomen. Volgens de schouwarts is hij een natuurlijke dood gestorven. De 70-jarige zanger zou dinsdag in Paradiso optreden met De Dijk. Dat concert gaat door, maar nu als eerbetoon. In Hongarije bouwen reddingswerkers en vrijwilligers een nieuwe dam... om een tweede doorbraak van een reservoir met giftig slip tegen te houden. Maandag overspoelde een enorme stroom vervuild slip meerdere Hongaarse dorpen. Een tweede breuk is onvermijdelijk, zegt de regering. Die rekent erop dat de nieuwe 620 meter lange dam binnen enkele dagen af is. Een meisje van negen uit Roosendaal heeft gistermiddag de ontvoering van haar nichtje voorkomen. De twee meisjes waren een hondje aan het uitlaten toen de jongste van zes jaar oud bij de arm werd gepakt door een man. Toen de ontvoerder met haar wegliep zette haar nichtje de achtervolging in, waarna de man na 150 meter losliet. Hij is later aangehouden. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een groep straatracers opgepakt. Zo'n 80 auto's verzamelden zich gisteravond laat op een carpoolplaats. Van daaruit vertrokken ze naar het havengebied om wedstrijden te rijden. De zeehavenpolitie betrapte 14 bestuurders op heterdaad. Ze hebben een proces verbaal gekregen. Immigranten die de Israëlische nationaliteit willen krijgen... moeten voortaan trouw zweren aan de Joodse en Democratische staat. De Israëlische regering heeft een wet daarover aangenomen. Volgens Palestijns-Israëlische parlementariërs is de wet racistisch en wordt de kloof tussen de Palestijnse en Joodse Israëliërs er alleen maar groter door. Rabo-renner Oscar Freire is winnaar